Lot Lewin met het NOS Journaal. Een anonieme Egyptische bron meldt dat er na twee dagen onderhandelingen in Parijs... een conceptvoorstel ligt voor een staakt het vuren in Gaza. In dat plan zou een nieuwe gevangenenruil zijn opgenomen... en er zou een voorstel zijn gedaan voor een gevechtspauze van zes weken... waarin humanitaire hulp geboden kan worden in Gaza. Het Israëlische oorlogskabinet wordt vanavond bijgepraat. Het lichaam van de Russische oppositieleider Navalny is vandaag, negen dagen na zijn overlijden, overgedragen aan zijn moeder. Het is nog niet duidelijk of de nabestaanden zelf mogen bepalen waar en hoe hij wordt begraven. De negende sterfdag is in de Russisch-orthodoxe kerk een belangrijke dag. Daarom gingen vandaag op meerdere plekken in het land mensen naar een kerk of monument om Navalny te herdenken. En dat heeft opnieuw geleid tot arrestaties. Hoeveel is niet bekend, maar afgelopen woensdag stond de teller al op 400. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben met traaljagers zeker 18 Houthi-doelen in Jemen aangevallen. Dat meldt persbureau AP. Het zou gaan om aanvallen op onder meer wapenopslagen en lanceerinstallaties voor raketten. De Houthis zijn solidair met Hamas. Ze vallen vrachtschepen aan op de Rode Zee van landen die volgens hen solidair zijn met Israël. Dat gebeurde meerdere keren deze week. Deze aanval van de VS en het Verenigd Koninkrijk zouden als reactie kunnen worden gezien, maar ze hebben nog niets naar buiten gebracht gebracht. Snowboardster Michelle Dekker is als derde geëindigd in de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Krynica. Ze versloeg op de parallel reuzenslalom de Oostenrijkse Daniela Ulbing. Het is de zesde wereldbekermedaille voor de 27-jarige Dekker. In 2022 won ze nog goud op de parallel reuzenslalom. En het weer, een regengebied, trekt vanuit het zuiden over het land.